Dik Hark met het NOS Journaal. CDA, PVV en de Partij van de Arbeid wens behoeften omhoog gaan. Ze zien daarom niets in het plan van staatssecretaris Wekers om het lage BTW-tarief te verhogen. De inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting gaan als het aan Wekers ligt omlaag. PVV noemt het onbespreekbaar dat de winstbelasting omlaag gaat, maar de boodschappen duurder worden. De VVD is het wel eens met het plan van Wekers. NMA topman Kalpfleisch is met onmiddellijke ingang met verlof gegaan. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar zijn rol in de Chipshol-affaire. In die zaak gaat het om gesjoemel met bouwgrond rond Schiphol. In zijn vorige baan als rechter zou Kalpfleisch in die zaak vriendjespolitiek hebben bedreven. Hij heeft dat altijd ontkend. Maar de gevier van de Haagse rechtbank zegt dat er wel degelijk sprake was van belangenverstrengeling. Ze had een tijd een relatie met hem. De mijnenjager Willemstad heeft een Duitse zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen. De mijnenjager nam deel aan een oefening voor de kust van Schotland en ontdekte daarbij een extreem zware mijn. De mijn is door duikers uit de zeebodem getrokken en op veilige afstand van de kust tot ontploffing gebracht. Bij een inval in een woonwagenkamp in Utrecht heeft de politie drugs en wapens gevonden. Er zijn onder meer grote hoeveelheden hennep, een hennepdrogerij en twee vuurwapens in beslag genomen, naast harddrugs en vals geld. Zeven bewoners van het kamp zijn aangehouden. De Belastingdienst deelde 43.000 euro aan dwangbevelen uit en legde beslag op een auto en een scooter. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn vijf mensen omgekomen. Ruim 40 mensen raakten gewond, van wie zes ernstig. De brand brak vannacht uit in het houten trappenhuis. Vier bewoners kwamen om toen ze in paniek uit het raam sprongen. In Parijs zijn relatief vaak branden in appartementencomplexen. Veel gebouwen worden slecht onderhouden. Het weer nog bewolkt in het zuidoosten kans op een bui.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 House down by the water Sells a yacht across the bay Drives a Marinello Hollywood's her favorite scene Loves to be surrounded stars that know her name. She's Miss California, hottest thing in West LA. House down by the water, sells her yacht across the bay.